Het vorige college trad af vanwege de Landsbankie-affaire die Noord-Holland tientallen miljoenen euro's heeft gekost. De vier collegepartijen, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, besloten daarna een doorstart te maken. Op een Brits cruiseschip is een man van 70 overleden. Hij bezweek vermoedelijk aan de gevolgen van een besmetting met het norovirus. Van de 400 passagiers zijn er volgens de BBC 150 ziek geworden. Een norovirusinfectie leidt tot overgeven en diarree. Normaal gesproken is het virus niet dodelijk, maar een infectie kan fataal zijn voor ouderen, baby's en mensen met een zwakke gezondheid. Het cruiseschip de Marco Polo ligt in een Schotse haven. Het schip maakte een reis rond de Britse eilanden toen de ziekte uitbrak. Michael Jackson wordt in Los Angeles begraven op Forest Lawn Cemetery, zo'n 20 kilometer van het Staples Center Stadion. De begrafenis is in besloten kring en voorafgaand aan de grote herdenkingsdienst in het stadion. De belangstelling voor die herdenking was groot, ruim anderhalf miljoen mensen hadden zich aangemeld. Er is geloot en een kleine 9000 mensen krijgen twee toegangskaartjes. Een bezoeker van het muziekfestival Rock Werchter blijkt Mexicaanse griep te hebben. Het Belgische festival werd het afgelopen weekend gehouden. De man kreeg op de eerste dag van het festival griepsymptomen... maar ging pas twee dagen later naar de arts op het festivalterrein. Daar werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis... waar een test uitwees dat hij besmet was met het Mexicaanse griep. Zijn vrienden, met wie hij op Rock Werchter in een tent sliep, hebben antivirale middelen gekregen. Volgens de autoriteiten is de kans heel klein dat tijdens het Openluchtfestival anderen besmet zijn.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 Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.